Het is nog compleet onduidelijk van wie de drones waren, maar deze defensie-expert heeft wel een idee. Mijn eerste eh, gedachte was natuurlijk, dit past wel in een patroon bij wat we de afgelopen paar weken hebben gezien over ehm, Russische activiteit. We kunnen het natuurlijk niet met zekerheid stellen. We zullen ook geen briefje krijgen van president Poetin van dit heb ik gedaan. Maar ja, pas wel degelijk in het patroon van ja, beïnvloeding en kijken hoe ver je kunt gaan en dat soort dingen. Ook het vliegveld van Oslo, dik 200 kilometer verderop, moest dicht vanwege drones. Het is niet duidelijk of er een verband is met de situatie in Denemarken. De fabrieken van Jaguar en Land Rover blijven tot het eind van de maand dicht. Dat maakt het autobedrijf bekend. Sinds vorige maand kan het bedrijf geen auto's meer maken door een cyberaanval. Daardoor is al zo'n 1,9 miljard euro aan omzet misgelopen. De bedrijven die onderdelen leveren aan Jaguar en Land Rover zijn bang dat ze failliet gaan als de Britse overheid niet met steun komt. Geen dure designerbags of klokjes voor Iraanse diplomaten. Die zijn deze week in New York voor de algemene vergadering van de VN. Van Amerika mogen ze alleen maar op de komen die noodzakelijk zijn voor de vergadering. De regering zegt te willen voorkomen dat de Iraanse elite gaat shoppen in luxe winkels... terwijl burgers in Iran last hebben van armoede en onderdrukking. En er komt een einde aan dit MTV-programma. What did he say in his text message? he texted me saying something about playing with his Catfish, de reality show over misleidende online relaties, kwam in 2012 op de buis. Catfish begon als documentaire nadat een van de makers zelf via Facebook was belazerd door een vrouw die zich voordeed als iemand anders. Daarna werd het dus een tv-programma waarin de makers de daders confronteerden met hun daden, vaak door ze oog in oog te brengen met hun slachtoffer. Het laatste seizoen is vorig jaar gemaakt en wordt nu uitgezonden. Heb ik nog het weer. In het noorden en langs de kust een paar buitjes. Verder is het zonnig en bijna windstil. Het is een graad of 15, het wordt een graad of 17. Morgen droog, zonnig en max 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in Noord-Holland... door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zorgt dit voor 20 minuten oponthoud bij knooppunt Diemen... De A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost een kwartier vertraging. Rijd je op de A10 Noord richting Haarlem, dan heb je bij knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten extra reistijd. En verder rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn.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 Hij heeft acht jaar cel gekregen. Samen met 16 anderen voerde hij bijna 3,5 ton cocaïne de Waaslandhaven in. De drones die gisteravond het vliegverkeer in Kopenhagen platlegden... zijn een aanval en een aanslag op de luchthaven. Dat zei de Deense premier Frederiksen. Ook in Oslo lag het vliegverkeer een tijdje stil vanwege onbekende drones. De prominente Egyptische activist Alla Abdel Fattah is vrijgelaten. Na zes jaar gevangenschap kreeg hij gisteren gratie. Abdel Fattah was in 2011 een van de leiders van de opstand tegen toenmalig president Mubarak.